500 grootste Slam hits van de afgelopen 25 jaar. De Slam Final 500. Mix Marathon. Patrick Wolda. Welkom terug, dit is de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Ja, met Slam begint je weekend al op vrijdag. Hè? We zitten al helemaal in het weekendgevoel hier zo laat vooral via de Slam even weten, wat zijn onze weekendplannen? Mijn praat is nog veel mooier. Nou. <laughs> ik ga lekker eh, over twee uurtjes lekker naar huis en dan heb ik lekker drie weken vakantie. Hop, hop, hop. Lekker gaan, jongen. Lekker, Henk. Heel veel plezier. Dit is de Slam Mix Marathon. Komend uur in de mix. Dan Diablo. kicking your feet up Back to back classes are starting to heat up Play the big hits and am me the deep cuts Putting it down, baby, I bet I can keep up Singing up oh, it's Genesis. it's Genesis. Slam wel een goede tune, hè? Slammers! Yo! Lekker bezig, de speakers staat te roken hier, Knallen! Don Diablo in de Slam Mix Marathon. Ja, ik ben bang dat de speakers in deze Slam Studio morgen vervangen moeten worden. Want uh, zo, deze eerste twee tracks alleen al in deze set van Don Diablo beloven heel veel goed voor dit uur. Don Diablo in de Slam Mix Marathon. Check even in hè, via de Slam app, vind ik leuk. Heb je zin in het weekend? Waar luister jij naar de Slam Mix Marathon? Gebruik de Slam app. Gracias. disconnected. I, I, I, I feel so disconnected. I feel so. I feel so disconnected. I feel so disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. disconnected. I feel so. I feel so disconnected. I, feel so disconnected. I feel so. I feel so disconnected. I feel so disconnected. Disconnected. Disconnected. feel so. I feel so disconnected. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria. <laughs> Dankjewel. Dreetje, gefeliciteerd vriend. Dank je. Hoe oud is het geworden allemaal? 41. 41, wat een prachtige leeftijd. Ze zeggen wel eens het leven begint pas bij 40, hè? Ja, ze zeggen het, ja. Ja, ik heb eh, geen idee, joh. Ik zeg maar wat. Hé, hey, maar lekker, jongen. Ben je het een beetje lekker aan het vieren met de mixmarathon? Ja, zeker weten. Want jij hebt al dat deze set een, eh, een goed cadeau is, toch? Ja, zeker, zeker. De hele dag is het al. Vanaf dat ik wakker werd tot nu, dus eh, we mogen niet klagen. Wat is jouw favoriete radiozender? Slam! dat weekend met de Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, hè? Dit is Don Diablo tot aan drie uur. Leuk om van je te horen via de Slam app. Diego stuurt. Hey Patrick, ik ben ook jarig vandaag. Kijk, Diego, van harte, jongen. Oh De Disco van Reburn. In de Slam Mix Marathon de set van Don Diablo. Naomi via de Slam heb yes knallen met Slam Mix Marathon over de Duitse autobaan. Lekker jongen. Meid, doe voorzichtig. Hier nog een JK in de taxi. Lekker hoor om zo te rijden. Ja, dat horen we vaker. We doen het goed in de auto. hè? Lekker wat. Slam Mix Marathon. Met Don Diablo. Tot aan drie uur. via de Slam app. Een natte scheet heeft nog nooit zo lekker geklonken. <laughs> Oké, okay, dankjewel. De Slam Mix Marathon. Met deze vrijdag ook weer een line-up om deur een ringetje te halen. Julian Cross, vanmiddag om 4 uur nog live in onze nieuwe Slam DJ booth. Om uh, eh, 5 uur de Slam Mix Marathon chart met uh, Raoul. En vannacht om 1 uur mag je ook niet missen Fred Again. Waanzinnig. En zometeen vanaf 3 uur DJ Licious, ook live in onze DJ booth. life, control, dream, dance, life, control, dream. Let's go. Ride London. Life. Ride London. Ride London. Life. Ride London. Let's go. I got one question for you lot. How you feeling? Right in London. Right in London. Right before we go any further for those that don't know. wake up and feel like you're still drunk as fuck. Guess what? Wake up all hungover. Who am I? Who's over? Get so up, I am over. Never really sober. afgelopen uur hier in de Slam Mix Marathon. Vol gas richting je weekend. Met zometeen vanuit Antwerpen. Live in de DJ-boot, DJ Licious. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Eén keuze. Alles of niets. Waag met je drie beste vrienden de gok van je leven. Vanaf maandag 5 januari op Slam.